1 uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Madagaskar werken veel kinderen als mijnwerker, zegt de hulporganisatie Terre des Hommes. Zeker 10.000 kinderen moeten er mica winnen. Dat is een minerale soort die in veel producten wordt verwerkt. Per dag verdienen ze meestal maar net genoeg voor één maaltijd. Ook zijn de werkomstandigheden in en rond de mijnen in Madagaskar slecht. Het is daar stoffig en er is vaak geen toegang tot schoon drinkwater. Kinderen klagen over rugpijn, spierpijn en hoesten veel. De gewonnen mica gaat grotendeels naar China... waar het wordt gebruikt in onder meer telefoons, verf en oogschaduw. Het Duitse vliegveld Weetse heeft het financieel moeilijk. Als de lokale overheid niet met 1,9 miljoen euro over de brug komt... dreigt volgens de exploitant sluiting. Weetse ligt net over de grens bij Boksmeer... en is populair bij Nederlandse vakantiegangers. Maar het aantal vluchten daalt. Alleen Ryanair vliegt nog op Weetse... maar die maatschappij heeft er nog maar drie toestellen staan. Vorig jaar waren dat er nog zes. Dit jaar ontvangt Weetse daardoor maar 1,3 miljoen passagiers. In het topjaar 2010 waren dat er nog ruim twee keer zoveel. Bij de Grand Prix van Brazilië, die gisteren werd gewonnen door Max Verstappen... is de Spaanse coureur Carlos Sainz uiteindelijk derde geworden. Hij nam die plek over van Lewis Hamilton... die een tijdstraf van vijf seconden kreeg vanwege een onverantwoorde inhaalmanoeuvre. Omdat ook Sainz mogelijk een tijdstraf boven het hoofd hing... duurde het enige tijd voordat duidelijk was of hij als derde zou eindigen. Voor Sainz is het de eerste podiumplek in zijn carrière... net als voor de nummer 2 in Brazilië, Pierre Gasly. Verstappen staat door zijn overwinning nu derde in het Formule 1-klassement. Die plek wil hij over twee weken consolideren. Dan is de laatste race van het seizoen in Abu Dhabi.